Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft een grote fout gemaakt, zegt de Amerikaanse president Biden. Gisteren maakte Poetin bekend dat ze niet meer mee willen doen aan een afspraak over kernwapens... die Rusland en de VS ooit hebben gemaakt. Vandaag is Biden in Polen om met Oost-Europese NAVO-bondgenoten te praten. En hij herhaalde het maar weer eens. We will defend literally every inch of NATO. Every inch of NATO. And uh, this an important moment... I look forward to the discussion and the next steps we can take together and to keep our alliance strong and to further deter Hij blijft zijn bondgenoten steunen dus, zegt hij. Van alle politieke partijen heeft Forum voor Democratie nog altijd de meeste leden... blijkt uit cijfers van een centrum dat dit bijhoudt. Begin dit jaar telde FVD er ruim 61.000. De partij voerde vooral op social media flink campagne om nieuwe leden binnen te halen. De boer-burgerbeweging is de grootste groeier. Het ledenaantal werd bijna vier keer zoveel in een jaar tijd. En de teller staat nu op 11.000. Het wordt de komende dagen flink zoeken naar een courgette of een aubergine... want in veel supermarkten zijn de groenteschappen een stuk leger dan je gewend bent. Het komt doordat het koud is in landen waar groentes vandaan komen, zoals Spanje. En op de veiling weet deze groenteboer ook niet wat hij ziet. Ik heb er nooit zoveel meegemaakt, zulke prijzen. Zulke prijzen dat, eh, dat er niks is. Waar heeft u het over? Nou, de bloemkool. Wat doet hij nu? Nou, 3,60 een kleintje. Dat heb ik er nooit van mijn leven meegemaakt hoor. Uit omrekenen in de gulden maken die rekening. Dan is het eh, onderaan 7 gulden. Ja, voorlopig geen grote bloemcode dus. In ons eigen land komen ook minder groentes dan normaal... omdat veel kassen leeg staan door de hoge energieprijzen. En in de Luxor in Meppel en Steenwijk... kun je voortaan geen Heineken biertje meer krijgen. Ze willen het merk daar niet meer verkopen... vanwege het nieuws dat Heineken nog steeds actief is in Rusland. Daar kwam het onderzoeksplatform Follow the Money achter. De brouwer had gezegd geen geld meer in Rusland te pompen... vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat is dus niet gebeurd. Heineken heeft zelfs allerlei nieuwe drankjes gelanceerd in Rusland en er honderden extra mensen aangenomen. Het weer nog, er trekken buien over en dat blijft voorlopig zo. Morgen heb je later op de dag nog kans op zon en dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Bad Oeverdorp en Veen is de vertraging een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor afrit Haarlem-Zuid 5 minuten oponthoud.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 Something More. En Something More, ja, dat hebben we ook in de show, hè. Want de National Radio Show staat er klaar voor je. Twee uur lang country, folk, Americana en eh, bluegrass. En de playlist zit zo bomvol dat ik heel snel verder ga. Met de nieuwste single van de Appalachian Roadshow. Dit is Ballad of Kidder Cole. My name is Felix Eugene Alley. I got a gal in Acacias Valley. She's the joy of my soul, how I love that kidder cool. I don't know, but it's all my chance late last fall when I went to a dance. boys and girls all fell the valley and I'll dance with Kidder through every set. Hey, Kidder Cole is the prettiest girl in all I've seen in this wide world. dat was de nieuwste single van de Appalachian Roadshow en The Ballad of Kidder Cole. We gaan voor de eerste keer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië voor country pop van de duo Alexis en Susie. Ze stonden onlangs op het Tamworth Country Festival in Australië en deze nieuwe single doet het heel goed in de hitlijsten daar. Dit is Roll Out of This Town. Well, there's nothing like the feeling I get running through my veins. I got my bags, my guitars packed. I'm on the road again. I'm gonna roll, roll, roll. Roll out of this town. Far from home, my tangling bones. Coming around the bend. I'm kicking up that red dirt on the country roads again. I'm gonna roll, roll, roll down. Right out on that highway is where my heart is found. Singing at the top of my lungs with the windows down. I'm gonna roll, roll, roll, roll, roll out of this town. The road winds like a river runs, always moving on. I wrote it in a letter I'll be a long time gone I'm gonna roll, roll, roll de digitale brievenbus in eh, zending in deze show. En verderop hoor je natuurlijk nog veel meer digitale brievenbus in zendingen. Nu gaan we naar muziek van Crosby, Still, Nash Young. Op 18 januari jongsleden overleed David Crosby, een van de leden van deze legendarische formatie. Ik heb dit nummer wel vaker op de playlist staan, omdat ik hem ontzettend mooi vind.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 En er kwam deze uit naar boven. Ronnie Milsap en Jason Aldean en Prisoner of the Highway. Muziek van de maandartiesten Rascal Flatts dan nu voor je klaar. In 1999 kwam het album Feels Like Today uit. En het album werd geproduceerd door Mark Bright en Marty Williams. En op dat album vind je dit nummer. Dit is Fast Cars and Freedom. Dit zijn de Nashville Maandartiesten. muziek van onze maandartiesten Rascal Flatts uit 1999 hoorde je Fast Cars and Freedom. En nu gaan we even terug in de tijd naar 1975 voor een nummer wat voor het eerst werd opgenomen door de Everly Brothers. Maar het was Linda Ronstadt die er in 1975 in Canada en Amerika een nummer 1 hit miscoorde. Dit is When Will I Be Loved? Tipjar met Garden Party. En over Tipjar gesproken, volgens mij hebben jullie een aankondiging, toch? Klopt toch? Hallo, ik ben Ariane. En ik ben Bart van Tipjar bij Nashville Radio Show. Wij zijn een van de bands die 26 maart optreden op Flat Mountain in Bergen op Zoom. Het nieuwe festival dat een podium biedt aan de beste Nederlandse folk- en Americana bands. Voor informatie kun je gaan naar flatmountainfestival.nl. Hopelijk tot dan. Tot dan. Dag. Dag jongens, tot dan. Tipjar was dat met de aankondiging van, de flat, van het Flat Mountain Festival. Gaan we nu verder met nieuwe single van Victoria Eman. Dit is Half Shame. You had a good marriage But you weren't satisfied You kept on cheating Till it was destroyed There's a place you deserve in the hall of shame. Yes, you deserve to be in the hall of shame. They should write disgraceful right above your name. Cause you are of shame was de nieuwste single van Victoria Eeman en die heet Hall of Shame. We gaan weer even terug in de tijd. 1974 voor een nummer van Freddy Fender. Het werd in 1967 voor het eerst opgenomen door Dwayne D. En het liedje is ja, eigenlijk in ik weet niet hoeveel talen en verschillende versies opgenomen. Er schijnt zelfs een Vlaams en een Duitse versie te zijn, maar die van Freddy Fender vind ik toch de mooiste.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 Deze dame wordt geïntroduceerd bij de Bands of Fame. En dat is de tegenhanger zeg maar, van de Amerikaanse Grand Ole Opry. Haar naam is Christy Cox en dit is Appalachian Blue. Dus hier bij de National Radio Show. Christy Cox en Appalachian Blue. En mocht je nou met ons in contact willen komen, kan dat natuurlijk altijd. We hebben een e-mailadres info@nashvilleradio.nl of kijk anders even op Facebook, Twitter of Instagram. Gaan we nu naar het Spotlight album en dat komt uit 1999. Is het vijfde studioalbum van Toby Keith en heet How Do You Like Me Now. Je hoort achter elkaar het titelnummer en dat was dus How Do You Like Me Now en daarna You Shouldn't Kiss Me Like That. Dit is het Nashville Spotlight Album. Yeah, I was always a crazy one. Broke into the stadium and I wrote your number on the 50-yard line. You were always a perfect one and a valedictorian. So under your number I wrote, call for a good time. attention But you overlooked me somehow Besides, you had too many boyfriends to mention And I played my guitar too loud How do you like me now? How do you like me now? Now that I'm on my way You still think I'm took off to Tennessee I heard that you made fun of me Never imagined I'd make it this far Then you married into money, girl Ain't it a cruel and funny world? He took your dreams and he tore them apart He never comes home and you're always alone And your kids hear you cry down the hall Alarm clock starts ringing Who could that be saying? with your wake-up call. How do you like me now? How do you like me now? Now that I'm on my way, you still think I'm crazy. Standing here today, I couldn't make you love me, but I always dreamed about living in your radio. How do you like me now? Spotlight album. I got a funny feeling The moment that your lips touch mine Something shot right through me skipped a beat in time. There's a different feel about you tonight. It's got me thinking lots of crazy things. I even think I saw a flash of light. It felt like electricity. there's another just wanted you to know lekker hoor, die muziek van Toby Keith. En het gaat gelukkig steeds beter met hem, dus hopelijk binnenkort nieuwe muziek. Maar in tweede uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers van dit Spotlight album voorbij komen. Dus voldoende aandacht weer aan de muziek van deze meneer. We gaan nu verder met de nieuwste single van Pieter Nel. Ze staat binnenkort uh, staat op de podia met Deborah Parler samen. En als je daar wat meer informatie over wilt weten... ga je natuurlijk naar een van de websites van deze twee. Pieter Nel of Deborah Parler. Dit is dus de nieuwste single van Pieter Nel, zei ik dus net. Raised by Wolves. She's drawing a line in the sand. Taking a line in her hand. from this cloud Even when storms come around You know she got this figure sand Taking my life in my hands I nieuwste single van Pieter NL en die heet Raised by Wolves. En van nieuw gaan we naar oud 1966 Dave Dudley en Seven Lonely Days.